Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Personeel van een woonzorgcentrum in het Brabantse Goorle is met de dood bedreigd en uitgescholden... na een oproep op sociale media van Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid. Hij riep op om te bellen met het verzorgingshuis Gulden Akker. Dat was volgens hem op slot gegaan. De dreigtelefoontjes en e-mails die daarop volgden hadden als strekking... dat kwetsbare ouderen niet opnieuw moeten worden opgesloten. Het huis is begin september in verband met een aantal coronabesmettingen acht dagen dicht geweest. Willem Engels zegt het spijtig te vinden dat telefonistes werden lastiggevallen. Het verzorgingshuis overweegt aangifte te doen. Duitsland heeft het aantal risicogebieden in Nederland uitgebreid met de provincie Utrecht. Inwoners mogen alleen naar Duitsland reizen als ze een recente negatieve coronatest kunnen laten zien. Ook wordt Duitsers afgeraden om zelf naar de provincie Utrecht te reizen. Eerder golden deze regels al voor de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De organisatie van kottervissers Visnet heeft aangifte gedaan tegen Greenpeace. De Britse tak van de milieuorganisatie heeft rotsblokken gestort op de Doggers Bank in het Britse deel van de Noordzee. Visnet en ook het Nederlandse ministerie zeggen dat Greenpeace vissers in gevaar brengt. Het kabinet gaat actief optreden tegen onjuiste informatie op sociale media over het coronavaccin, zodra dat vaccin beschikbaar is, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Hij heeft een plan opgesteld om de introductie van het vaccin rustig te laten verlopen. Ook Femke Louise heeft de video van haar Instagram-account gehaald met de hashtag Ik doe niet meer mee. Ze riep sinds maandag haar volgers op niet meer mee te doen met de coronamaatregelen. Nu zegt ze dat ze niet meer achter de boodschap staat. Femke Louise biedt haar excuses aan. Het weer, vannacht buien en rond de 10 graden. Morgen eerst droog, daarna weer buien. De temperatuur ligt tussen de 15 en 18 graden en er is veel wind.